De man van 41 zit nu vast in Groningen, waar hij zal worden verhoord. Hij liet via een website mensen betalen voor vakantiehuisjes die niet bestonden of die al verhuurd waren. De politie pakte de man twee weken geleden op in de buurt van Alicante. Meer dan 500 gedupeerden hebben zich al gemeld, onder wie veel Belgen. Sommige huurders kwamen er pas bij aankomst in Spanje achter dat ze opgelicht waren. Op het CDA-congres heeft minister Donner steun gekregen van de leden over het AOW-plan van het kabinet. Voor het begin van het congres deelden vakbondsleden pamfletten uit tegen het plan om de AOW-leeftijd naar 67 te verhogen. De leden zien uit naar de speech van partijleider Balkenende aan het eind van het congres. In de wandelgangen wordt met trots gesproken over de kans die hij maakt om de eerste EU-president te worden. Het Britse olieconcern BP moet de Amerikaanse overheid 59 miljoen euro betalen voor het overtreden van de veiligheidsregels. In 2005 kwamen in een raffinaderij van BP in Texas 15 mensen om het leven bij een explosie. BP beloofde na dat ongeluk de veiligheidsmaatregelen bij de raffinaderij aan te scherpen. Maar dat is volgens de Amerikaanse autoriteiten niet gebeurd. BP zegt dat het meer tijd nodig heeft. De kloof tussen de twee regeringspartijen in Zimbabwe is nog groter geworden door opmerkingen van president Mugabe over premier Tsvangirai. Mugabe heeft Tsvangirai oneerlijk genoemd en gezegd dat hij niet meer te vertrouwen is. De ZANU-PF-partij van Mugabe en de MDC van Tsangirai vormen sinds begin dit jaar een regering. Maar van samenwerking is nog bijna niets terechtgekomen. Zimbabwe behoort tot de armste landen van Afrika. Door het wanbeleid van Mugabe is het land bankroet.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 Dag 304 2009, nog 61 dagen over. 31 oktober maakt het het alweer dan. Week 44 en morgen begint een nieuwe maand. <laughs> mijn werkgeverjaren gaat halen. <laughs> Wordt hij alweer 45 die houden. Dit komt wel een beetje uit deze tijd, hè? Van de Night Rider. Albert-Jan had er meteen door. Ik had net een klein quizje gedaan. Star Wars wist hij dan niet. Comic Horlepie wist hij wel heel snel. De Golden Girls wist hij en de Pink Panther misschien dat ik dat ook nog in het programma ga verwerken. Een quizje met de eh, tv-teams. Dat is eh, wel leuk. Maar dan moet je ook dit, eh, het A-team wel kennen. Ja? Oh, wacht even. Even kijken hoor. Nou, zo Rick voor je Anastasia, I'm Out of Love Michael Bublé. Haven't met you yet. In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune.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 Die ken ik overigens absoluut niet. Oh, Rachel zit erin in je Oh, oké. de The Real Thing hebben ze ooit een keer gedaan. Nou ja, in ieder geval. Ik heb voor de rest helemaal niks meer over gehoord. helemaal niet over Raviella ze hebben Right Here, Right Now gedaan. Dat de eerste Idols single die in de, in de EU 200 terecht kwam op nummer 29. In 2006 was dat. In 2006 maakte ze ook dit nummer wat je net hoorde, Mijn Houten Hart. Samen met Paul de Leeuw. En voor de rest heb ze helemaal niks meer gedaan. Uh... Ja, nee, het staat ook geschreven door de kennis. Raviella is nu tot nu toe een eendagsvlieg geweest qua hits. Nou, ze heeft voldoende gezongen met eh, de Idol-serie. Uh, Indian Airy, Alicia Keys, The Tramps, of Lange, Lionel Richie, uh, Blue Control, Treintje Oosterhuis, De Dijk, Rita Franklin. Nou ja, de Boomers maar hard. Die hebben ze in de halve finale gezongen. En in die finale heb ze Elvis Presley, The Trims, Rita Flagman en Rhythmics. Nou ja, in ieder geval voldoende om maar een eendagsvlieg te zijn. En we gaan even kijken, want gistermiddag nog door een onbekende oorzaak... was er een kortsluiting in de meterkast aan, bij een woning op de Zusterdiener Bronnenstraat. En hierdoor ontstonden een aantal steekvlammen gevolgd door een hele flinke rookontwikkeling. Nou, de brandweer en politie arriveerden kort Nadat dat gebeurd was, de bewoners zagen gelukkig de kans om op tijd de hoofdschakelaar uit te zetten. En het elektriciteitsbedrijf is gebeld om te kijken of alles weer op orde gebracht kan worden. Nou, mogelijk is er tekort aan stroom voor het aantal huizen die ervan moeten voor worden voorzien. Dat zal nader worden onderzocht. Dus je, woon je daar, dan heb je zomaar kans dat je even wat minder stroom hebt. Zo direct gaan we een heel Zandvoorts liedje draaien. Weet je wat, dat doen we nou meteen, want Albert-Jan is er toch bij. En daarvoor wou ik hem even draaien. Noodweer. Nou, gaan we gewoon luisteren. Uh, uh, ja, ja, ja, ja. Zandvoort. Uh, uh, zo laan. Ik zie ze staan.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 de dag op het strand in de zonneschijn. Nou, ik ga mooi naar Zandvoort. Welkom hier in Zandvoort. Ook al valt er wel eens regen in dit tijd. De compensatie is veel gezelligheid. Maar altijd is er wel een feestje aan de hand.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 Then he'd lightly touchdown. Told me of a time you worked with with minstrel shows, traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is how is in here? They would travel about. But his dog up and died caught up and died. And after 20 years, you still freeze. He said, I dance now and every chance in honky tonks. For my drinks and tips. But most of the time, I, spend behind these county bars. You see sunlight, I drink some beer. Then he shook his head. Oh Lord, when he shook his head, I could swear I heard somebody say, "Please, please." That's Mr. Bojangles calling Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, come back Ik denk dat valse gefluit is niet voor Robbie Williams hoor, dat komt gewoon bij mij vandaan. Mr. Bojangles, van Robbie Williams en daarvoor hoorde je noodweer met Zandvoort. ZFM, Westkust, weerbericht. Want dit weekend krijgen we te maken met een oceaanfront dat van Ierland naar Engeland trekt. Ja, het is maar dat je het weet. Daardoor heeft de bewolking vandaag de overhand en vanuit het westen neemt geleidelijk de kans op wat lichte regen toe. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is over land meest matig en aan zee vrij krachtig met de windkracht 4 tot 5. En de temperatuur loopt vanmiddag op naar een maxima van 13 graden en heel lokaal 14 graden. Nou, vanavond en de komende nacht is het overwegend bewolkt en er valt zo nu en dan wat lichte regen. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is overwegend matig verkracht. En de temperatuur daalt naar de graad of 10. Morgen krijgen we met een actieve storing te maken en deze storing, genaamd Bertie, zorgt vooral in de middag voor geruime tijd regen. Er kan met gemak een 10 tot 15 milliliter vallen, zodat november gelijk nat start. Heerlijk. <laughs> Nou, met een stevige zuidelijke stroming wordt zachte lucht naar onze streken, want de temperatuur eh, loopt op naar een maxima van 15 graden. De wind waait uit de zuiden tot zuidoosten en is over land vrij krachtig en de zee zeer krachtig tot hard, met een kracht 5 tot 7. Na zondagavond valt er nog een ruime tijd regen, maar maandagnacht blijft het droog en klaart het voorzichtig wat op. De wind waait uit het west tot zuidwesten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur daalt dan ongeveer naar een graad of 9. Maandag is het wisselend bewolkt en komt het tot enkele buien. De wind waait uit het westen en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur loopt dan op naar een graad of 12. Dat was het weer. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl The buttons of your shirt, your favorite underwear I like to be the only thing on earth that makes you cry The only thing that makes you happy Soon you will see that no one else but me Can take you this high And soon you'll make your last name mine Hey, you making an offer that no one could ever refuse Don't play the enemy don't be so arrogant. Can't you see I've fallen for you? Hey, you making enough of that no one would dare to refuse. Don't play the enemy. Don't be so arrogant. Let me in. Let me be your. Being. to be the first white hair upon your head, to be your cherry pie, your daily bread. I'll cook for free, I'll make your bed. If I can know the things you thought and never said. I like to be the owner of the zipper on your jeans and that thing that makes you happy. I like to be the beginning, the end, the line between, and be your slave and be your queen. to me to be so arrogant. Can't you see I'm falling for you? Hey, you making enough of that. No one would dare to refuse. Don't play the enemy. Don't be so arrogant. ik mee een hit heb gescoord, dat snap ik nog steeds niet. Hey You, ik draaide hem vorige week ook al. Ik vind hem zo geweldig klinken. Een hele aparte sound van Shakira wat ik niet gewend ben. Nou, daarvoor hoorde je Yellow met Vicious Games en daarvoor natuurlijk het weerbericht. En nou ook de Beach Boys voor je met Kokomo.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 Laten we weer eens vrijen op de hei we nemen er nog eens twee goede jaren bij. Laten we weer eens dansen, er is het seizoen en die twee vette jaren nog eens op. gebeuren. Zolang we eerlijk zijn, ze mogen denken wat ze willen. Laat ze maar doen, ze mogen zeggen wat ze willen. Ik rouw nog niet voor een miljoen. Wat kan er mij in godsnaam gebeuren? Everybody Hurts hoor je. En voor Hans de Boy, een vrouw zoals jij. Die had ik al een tijd niet meer gedraaid. Wat ga jij nou weer eh, pluggen, hoor? Ik hoop niks, hè? Nee, gelukkig. Hij gaat helemaal niks pluggen. hey, het is alweer zover. Vorige week hoorde je Daniel Lefferts op de radio. Die had Sinterklaas gesproken. Zondag 15 november is de intocht. Wat heb jij nou weer met Halloween, man? Jongen, jongen, jongen, jongen, echt waar. De Peppy, nou ja, dat mag ik niet meer zeggen. Nee, nou programma voorbereiding. <laughs> Oh, dat noemen ze. Ja, nee, ik heb... Uh... De Club van Sinterklaas. Klaarstaan. Maar in ieder geval over de Club van Sinterklaas gesproken. Want ik zei, Daniel Lefs had vorige week... zat in de uitzending bij mij, die had Sinterklaas gesproken... Zondag 15 november komt hij naar Zandvoort toe. Niet zaterdag zoals in de krant van vorige week stond. Nee, zondag 15 november. En eh, bij Sinterklaas eh, gaat al vanaf 1999 de Club van Sinterklaas gepaard op televisie. Toen de tijd nog op Fox Kids. Eh, die zender is in 2005 omgedoopt naar Jetix. En sinds dit jaar wordt het niet meer door Jetix uitgezonden, maar door RTL 4. Iedere dag om half vijf geloof ik uit mijn hoofd. De Club van Sinterklaas. Nou, we gaan even kijken naar het verloop van het eerste seizoen was in 1999 met de Club van Sinterklaas. 2001, ja, we hebben een jaartje overgeslagen, was seizoen 2 de nieuwe club van Sinterklaas. Goed <laughs> verzinnen. Seizoen 3 in 2002 de club van Sinterklaas en de verdwijning van wagen 27. 2003 de club van Sinterklaas en het blafpoeder. Daarna de brieven van Jacob. Daarna de streken van Tante Toets. Paniek in de confettifabriek, die ga ik zo direct draaien uit 2006. 2007 de speelgoeddief, de grote onbekende in 2008. En dit jaar de jacht op het kasteel. Nou ja, ik ga iedere dag weer kijken, want ik ben een groot fan van eh, Sinterklaas en Zwarte Piet natuurlijk. Misschien dat... Eh, eh, wat is er, op? Val je in slaap? Ja, dit liedje op de achtergrond houd je wel wakker hoor. Die zat zo hard. <laughs> Wees me niet bang, maar gelukkig heb jij geen koptelefoon op. Dat scheelt weer een hoop. Want oh, die heb ik op. Ja, Hey, bedankt nog overigens voor je koptelefoon. Nou ja, ik zal hem gewoon gaan draaien, maar de club van Sinterklaas met paniek in de confettifabriek. Eeuw, eeuw, eeuw. goed mee. jippie de test die krijgt niets getest. Ze is aan het speuren en op helpt haar daarmee. En ik hoop echt dat het werkt, voordat Sinterklaas het merkt. Eeuw, wat doe je nou? Tekeningen zijn niet van jou, had dat maar niet gedaan. Druk als Sinterklaas eraan. Eeuw, wat doe je nou? Iedereen is op zoek naar jou. Reden paniek, paniek in de confettifabriek. Zoeken, zoeken, in alle gaten en hoeken, hoeken. We moeten alles onderzoeken, zoeken. Die boeven zijn echt niet de baas. Zoeken, zoeken, vergeet niet alle dode hoeken, hoeken. We moeten alles doorzoeken, zoeken. We zijn de club van Sinterklaas. Hey, wat doe je nou? Die tekeningen zijn niet van jou maar niet gedaan. club van Sinterklaas komt eraan. Eeuw, wat doe je nou? Iedereen is op zoek naar jou. Reden dus voor paniek. ik in de confettifabriek. Eeuw, wat doe je nou?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 Oh, you think it's something special? Oh, you think it's something else? Okay, so you got a car. That don't impress me much. So you got the moves, but how got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all.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 Het laatste nummer van 2 uur van jouw zaterdagmiddag. Ik ga zo het stokje overgeven aan Rob en Albert-Jan. En ik zie jullie volgende week weer. Tenminste, jullie horen mij volgende week weer. Het is moeilijk kijken zo door een microfoon heen.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 is my trouble. you Ik blijf de mooi nummer vinden. Van Morrison, Have I Told You Lately? En het is gewoon een mooi nummer. Zo direct het nieuws. En daarna na het nieuws krijg je Rob in Albert